Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Kopenhagen twee mensen doodschoten en er vijf verwonden... was hoogstwaarschijnlijk geen lid van een terreurcel. Dat heeft de Deense premier Torning Smit gezegd. Volgens de premier zijn er tot nu toe geen aanwijzingen gevonden... voor een terroristisch netwerk. Wel zitten er twee verdachten vast die de daders zouden hebben geholpen. Politie heeft de afgelopen weken in Amsterdam twee liquidaties voorkomen en meerdere verdachten opgepakt. Volgens politiechef Albersberg wordt geprobeerd om de liquidaties aan de voorkant van het probleem aan te pakken. Zo zijn de afgelopen weken verschillende criminelen aangehouden voor illegaal wapenbezit. Zij zijn mogelijk betrokken bij de liquidaties. Mozambique is getroffen door een cholera-epidemie. Tot nu toe zijn ruim 2400 mensen besmet, zeggen de autoriteiten. 28 mensen zijn aan cholera overleden. De epidemie woedt vooral in het noordwesten van Mozambique. In de stad Tete raken per dag gemiddeld 70 mensen besmet. De regering maakt zich grote zorgen over de snelle verspreiding van de ziekte. De epidemie zou kunnen overslaan naar buurlanden Malawi en Zimbabwe. Het Rijk, werkgevers en vakbonden investeren 45 miljoen euro in de Groningse arbeidsmarkt. Ze willen meer hoger opgeleiden naar de regio lokken om te gaan werken in de bouw- en de energiesector. Deel van het geld is bedoeld voor omscholing. In Groningen is veel vergrijzing en het gemiddelde opleidingsniveau is laag, terwijl er steeds meer vraag is naar hoger opgeleiden. VND en de bonden krijgen tot woensdag de tijd om een oplossing te vinden in het conflict over het loonoffer. Anders volgt maandag een uitspraak van de rechter. VND wil dat het personeel bijna 6% loon inlevert om te voorkomen dat het bedrijf failliet gaat. De bonden willen alleen praten als alle banen behouden blijven. Het weer, in het westen toenemende bewolking. In de oostelijke helft van het land gaat het licht vriezen en is er kans op een mistbank. Morgen wolkenvelden en wat lichte regen, maar in de loop van de middag vanuit het noordwesten zon. Het wordt 7 tot 9 graden. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat bij knooppunt Diemen 3 kilometer. A12 Utrecht-Den Haag bij knooppunt Oude Rijn 3. A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft-Zuid 4 kilometer. Dan is er zojuist een ongeluk gebeurd op de A15 van Europoort naar Rotterdam. Daardoor zijn er bij de Botlektunnel twee rijstroken dicht... en dat leidt tot een file van 4 kilometer in beide richtingen. De A20-hoek van Holland-Gouda bij knooppunt Terberichtseplein 4. A27 Almere-Gorkum bij knooppunt Lunette 4. En op de 28 Amersfoort Utrecht bij knooppunt Rijnsweert ook 3 uh, eh, kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 said, I'm wondering how you've no regret. I'm a wall.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 这里。